Goedenavond, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is onzeker of Nederland de Taliban-deadline haalt. De Taliban eisen dat op 31 augustus iedereen geëvacueerd is uit Afghanistan. Maar de Nederlandse ambassade weet niet of dat gaat lukken. Helemaal niet omdat ze niet precies weten hoeveel mensen nog opgehaald moeten worden. Ik kan er niet precies een, totaal aantal aan geven. Ik weet wel dat met eh, de 800 personen die we er nu tot nu toe hebben uitgehaald... dat we eh, een flink eind zijn opgeschoten. Waarschijnlijk moeten er nog wel honderden mensen worden opgehaald. En het gaat dan om Nederlanders in het land of Afghanen die ons hebben geholpen bij de missie daar. Vanochtend vertrok de tiende Nederlandse evacuatievlucht vanuit de hoofdstad Kabul. Bijna 25.000 oud-studenten betaalden vorig jaar een boete omdat ze hun OV-studentenkaart te laat stopzetten. Dat heeft het studentenpersbureau HOP onderzocht. Met zo'n studentenkaart kun je overal gratis reizen. Gemiddeld betaalden studenten zo'n 270 euro boete voor het niet op tijd opzeggen. RTL Boulevard blijft voorlopig uitzenden vanaf het Mediapark in Hilversum. Na de aanslag op Peter R. de Vries vertrok het programma uit Amsterdam. Of en wanneer Boulevard terugkeert naar de hoofdstad blijft onduidelijk. Drenthe is aan het verjongen. Dat terwijl de provincie er juist om bekend staat dat jonge mensen wegtrekken, bijvoorbeeld naar de Randstad. Daardoor nam de afgelopen jaren de gemiddelde leeftijd toe, maar in sommige gemeentes nu is nu juist het tegenovergestelde te zien. De reden? De huizenmarkt. We kwamen erachter dat je dus hoe verder weg je gaat, hoe, meer, ja, hoe groter woning je kan krijgen met een grotere tuin. Nou ja, we hebben een tuin nu van minstens 70 meter lang. Naast de lagere huizenprijzen speelt thuiswerken ook mee. In vijf jaar tijd verdubbelde het aantal huizenkopers dat vanuit de Randstad naar Drenthe trekt. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 12. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen droog en flink wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. De drukte op de weg neemt af en op de meeste plaatsen in de regio kan het verkeer alweer soepel doorrijden.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 De Nashville Spiegelplaat, andere hele lekkere muziek... en natuurlijk ook de digitale brievenbus. En dan gaan we nu weer naartoe voor muziek uit Amerika. De platen van Juliet Simmons Dinalo stonden al vaker bij ons op de playlist. Maar ze heeft vrij recent een album samen met haar man uitgebracht. Op dat album werken ze samen met heel veel vooraanstaande muzikanten uit Nashville... en met de McCrary Sisters, een gospelkwartet. Op de nieuwste single van dit album hoor je dit trio ook voorbij De Dinalo's en de McCrary Sisters zijn dit met Time Machine. I had a dream. to a time machine hoor. De Dinalo's en de McCrary Sisters met Time Machine. Even nieuwe muziek, nauwe muziek, 1976 alweer. Dit is Jack Jersey en Love, Loving Lover. I'm saving all my love just for you. Cause nobody could thrill me like you do. Love, love, love, you're so good. Cause you love me like others you. I do. you are one. I'm saving all my tears just for you. In case you would say that it's true. let me know. Tell me that you let me go. I'd do anything. you are one 1974 voor muziek van Charlie Daniels. Waarvan trouwens vrij recent bekend werd dat 18 augustus Charlie Daniels Day in Tennessee gaat worden. Nou, is toch een mooi eerbetoon aan deze meneer. Ik zei het dus al, Charlie Daniels hoor dus zo eerst met een nummer uit 1974. En dan in 2019 werd hetzelfde nummer uitgebracht door Cody Johnson en The Rocking CGB. Je gaat twee keer luisteren naar Long Haired Country Boy. Dit is de Nashville Spiegelplaat. People say I'm no good and crazy as a loon. Cause I get stoned in the morning and I get drunk in the afternoon. Kinda like my old blue-tick hound, I like to lay around in the shade. And I ain't got no money, but I damn sure got it made. Cause I ain't asking no nobody for nothing if I can't get it on my own. If you don't like the way I'm living, you just leave this long. on TV, putting down the rock and roll. Wants me to send a donation, cause he's worried about my soul. He said Jesus walked on the water, and I know that it's true. But sometimes I think that preacher man would like to do a little walking too. But I ain't asking nobody for nothing if I can't get it on my own. You don't like the way I'm living. You just leave this long hair country boy alone. got no money, but I damn sure got it made. And I ain't asking nobody for nothing if I can't get it on my own. If you don't like the way I'm living, just leave to college and all of us poor boys came to work Bluegrass Time. van Jesse and the Gents. Dat was You Say, I Say. En ik zeg Sundays. Dit is Florida Georgia Line. flip-flops and I'm gonna play some flip-cup and rock a little bit of hip-hop and Haggard and Jagger on a cornhole game. If I'm lucky, yeah, I might get laid the way that it's going. That kid gon' be floating. Oh. some Marley If you want, you can pet on my Harley I'll set you up on the kitchen sink And stick a pink umbrella in your drink The way that we're feeling We gone by this evening lekker meegefloten. Florida Georgia Line was dat met Sundays. En dit nummer tovert toch iedere keer weer een glimlach op mijn gezicht als ik hem hoor. Zo lekker vrolijk. We gaan naar nog wat muziek van onze maandartiesten. Jodie Messina, daarvoor gaan we naar 2010. Haar muziek is heel veelzijdig. Van uptempo tot country-pop nummers en ballads. En stevige country rock. Ja, gaat ze ook niet uit de weg. Dit is Biker Check. Dit is de Nashville Maandartiest. meters one night. After a few, the conversation turned to the kind of guys we like. One only dates doctors, one likes cowboys, and one prefers the sensitive kind. Well, I really shocked him then. All jaws were dropping when it came turn to tell him mine. I like a man. 56 alweer. Wanda Jackson en Silver Threads en Golden Needles.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 1973, de Eagles, wie ze nog niet herkend had, met Desperado. Wat een prachtig nummer blijft dat toch. Nederlandstalige countrymuziek, daar gaan we nu naartoe. Dit is Marianne Weber en Waarom loog je tegen mij? Waarom loog je tegen mij? wil niet Ja, als je denkt van, goh, ik herken dat nummer toch? Wat was dat ook alweer? Als ik zeg Wasted Days en Wasted Nights, weet je het natuurlijk gelijk. Maar dit was Marianne Weber met Waarom loog je tegen mij? We gaan nog één keertje naar de digitale brievenbus. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd uit Engeland van het duo Jackson en Clark. Ze gaan normaal door het leven als Liz Clark en Paul Jackson, maar als duo dus, dus als Jackson en Clark. Dit is hun nieuwste single en die heet Let's Make Love. goed van het Spotlight album. En dat album heet Heartache, Hangovers en Honky Tonks van de band West of Texas. Je gaat luisteren naar Fixin' to Love You en daarna Sound of My Heartbreaking. Dit is het Nashville Spotlight album. comfortable place, exposing all my lies. I'm gonna sing you a dozen songs or so, breaking your heart each time. Until I've got your love and you're all mine. cause twee laatste nummers van het Spotlight-album Heartache, Hangovers en Honky Tonks van West of Texas. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight-album? Mag je dat altijd aan ons laten weten. Vinden we hartstikke leuk. Stuur dan even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl en vermeld even in die e-mail om welke uitvoering het gaat, de naam van het album en welke vier nummers je van het album zou willen horen. Gaan we daarna op zoek en dan hoor je hem in een van onze volgende shows terug. Nu gaan we naar uh, Kroatië voor Americana van Kensington Lima. Dit is Stay Bright. Don't fear the fear. Stay bright. Time near.